Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende Franse steden is het onrustig geweest... na het bekend worden van de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen. De linkse alliantie Nouveau Front Populaire lijkt de tweede ronde te hebben gewonnen. Op de Place de la République in Parijs kwamen duizenden mensen bij elkaar... om de voorlopige uitslag te vieren. Later op de avond werd er een barricade in brand gestoken... waarop de politie traangas gebruikte. Ook in het Noord-Franse Lille waren er ongeregeldheden. In Rennes, in Bretagne, werden 25 mensen gearresteerd... die slaags waren geraakt met de politie. In deze ronde van de verkiezingen lijkt de centrumrechtse partij van president Macron als tweede te eindigen. De partij van Marine Le Pen, Rassemblement National, wordt waarschijnlijk derde. De Hongaarse premier Orbán is in de Chinese hoofdstad Peking. Hij zal daar later vandaag spreken met de Chinese president Xi Jinping. Waarover dat gaat en waarom Orbán naar China is gereisd is onbekend. Een staflid van de Hongaarse premier zegt dat er een vervolg wordt gegeven aan de vredesmissie. Het is het derde verrassingsbezoek dat Orbán aan het land brengt binnen een week. In Kiev sprak hij eerder al met de Oekraïense president Zelensky... en in Moskou ontving de Russische president Poetin hem afgelopen vrijdag. Hongarije nam het voorzitterschap van de EU vorige week over van België. Juni was dit jaar wereldwijd de warmste junimaand ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur op aarde was vorige maand 16,66 graden. Het is de dertiende maand op rij met een temperatuurrecord. De Europese klimaatdienst Copernicus spreekt van een grote en voortgaande verschuiving in ons klimaat. In Europa was het in juni vooral warm in Turkije en op de Balkan. Ook in onder meer het oosten van Canada, het westen van de VS, Brazilië en Siberië was het warm. Het weer op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan er nog een bui vallen bij 10 tot 15 graden. In de ochtend veel zon, smiddags meer bewolking.